De politie spreekt van één zwaar gewonde en vier mensen met lichte verwondingen. Tot na middernacht zijn er mensen onder het puin vandaan gehaald, onder wie twee kinderen. De explosie was in een wijk bij het grote station Brussel-Noord. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. Sommige Belgische media spreken van een gaslek, maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft de omgeving rond de ingestorte huizen afgezet. De ouders van het verdwenen Duitse jongetje Mirko hebben een emotionele oproep gedaan op de Duitse televisie. De tienjarige Mirko woonde in Greefraad, vlak over de grens bij Venlo. De moeder zei in de televisieuitzending, ik weet dat Mirko iets ergs is overkomen, zoiets voelt een moeder. De ouders zeggen dat als het ergste werkelijkheid wordt, ze afscheid willen nemen voor ze op de een of andere manier verder kunnen leven. De politie hoopt dat de dader zich nu alsnog zal melden. Mirko verdween drie weken geleden na een middagje skaten met een vriend. Een grote brand heeft gisteravond in Purmerend een loods met tientallen oldtimers in de as gelegd. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar is alleen terechtgekomen op het terrein. Voor de zekerheid werden huizen in de buurt ontruimd, maar tegen middernacht mochten alle bewoners weer terug. De loods stond bij een tankstation. De brandweer zette groot materieel in om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Het nablussen gaat nog tot in de ochtend duren.